Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij de Maasvlakte in Rotterdam is gisteren lange tijd gezocht naar een jongen van acht... die daar in zee was verdwenen. De hulpdiensten zetten onder meer drones, helikopters, jetskis en een duikteam in... maar de jongen werd niet gevonden. Ook op het strand bij Scheveningen is gezocht naar vermiste zwemmer. Daar verdween een man van 40. Ook die zoektocht leverde niets op. In Leipzig, in Duitsland, zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een brand in een reuzenrad. Twee van hen zijn er ernstig aan toe. De andere raakte volgens de Duitse politie licht gewond door de rook. Halverwege de avond vlogen twee gondels in brand. Iedereen kon eruit worden gehaald. Het festival waar de attractie deel van uitmaakte werd kort stilgelegd. De oorzaak van de brand in het reuzenrad in Leipzig is nog niet bekend. In Israël zijn gisteravond tienduizenden demonstranten de straat op gegaan. Ze willen onder meer dat premier Netanyahu meer werk maakt van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Volgens de betogers is dat de enige manier om de gijzelaars terug te krijgen die nog vastzitten in de Gazastrook. Naar schatting houdt Hamas meer dan 100 mensen gegijzeld. Afgelopen week werden in Qatar de onderhandelingen over een staakt het vuren weer hervat. Komende week wordt er verder gepraat. Sociale platform X stopt per direct met zijn bedrijfsactiviteiten in Brazilië. Aanleiding is volgens het bedrijf een bevel van een rechter van het Hoge Rechtshof om bepaalde inhoud te verwijderen. X zegt dat de rechter heeft gedreigd om een wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf op te pakken als niet aan dat bevel wordt voldaan. Eerder dit jaar had de rechter de opdracht gegeven een bepaald aantal accounts te blokkeren. X-eigenaar Elon Musk vond dat in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Voor gebruikers blijft X in Brazilië wel gewoon beschikbaar. Het weer, vooral in Limburg in het oosten, kan nog wat regen vallen... maar in de loop van de ochtend breekt overal de zon door. Later vandaag ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft droog... en het wordt een graad of 23. Ook morgen zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog in de file rond Utrecht... door de werkzaamheden aan de A2, die is dicht richting Den Bosch... Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je daardoor nog een kwartier vertraging...